Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij de zeer grote brand in zeven wolkenkrabbers in Hongkong zijn zeker 36 mensen omgekomen. Ook is er met bijna 300 mensen nog geen contact geweest. Meer dan 33 mensen raakten gewond, van wie meerdere in kritieke toestand zijn. Ruim acht uur nadat de brand was uitgebroken wist de brandweer nog een baby en een oudere vrouw te redden uit het gebouw. De brand in Hongkong begon in een van de zeven woontorens... en verspreidde zich snel naar de andere gebouwen... via bouwsteigers van bamboe die er tegenaan stonden. In Peru is oud-president Vizcarra veroordeeld tot 14 jaar cel voor corruptie. Hij zou, toen hij nog gouverneur was, meer dan 500 miljoen euro hebben aangenomen van bouwbedrijven in ruil voor contracten voor de overheid. In 2018 werd Vizcarra president van Peru en hij moest twee jaar later aftreden toen de fraude aan het licht kwam. Een jaar daarna probeerde hij opnieuw aan de macht te komen... maar het congres legde hem een verbod op van 10 jaar... voor het uitoefenen van publieke functies. Viscara heeft altijd gezegd dat hij onschuldig is. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers dreigt naar de rechter te stappen... als de gemeente Terneuzen de vergunningsaanvraag voor een asielzoekerscentrum niet beoordeelt. De gemeenteraad ging vorig jaar akkoord met de komst van het AZC... maar stemde onlangs tegen het verlenen van de omgevingsvergunning... Vanwege de kwestie stapte de burgemeester van Terneuzen op. Een man van 24 die in augustus werd opgepakt in Badhoevedorp... wordt niet meer vervolgd voor het voorbereiden van terrorisme. Volgens justitie zijn daar te weinig aanwijzingen voor. De man is lid van de Geuzenbond, een organisatie die is bestempeld als extreem rechts. Hij wordt nog wel vervolgd voor het bezit van vuurwapens. Het weer vanavond is het droog met opklaringen. Vannacht koelt het af naar 0 tot 3 graden.